uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Op de afdeling spoedeisende hulp van het Laurentius ziekenhuis in Roermond is brand uitgebroken. De brand is uit, maar er is veel rook op de afdeling. Er is een gewonde gevallen. De benedenverdieping is ontruimd. De komende jaren moet de groei van Schiphol sterk afnemen. Dat zegt de net aangetreden topman Benschop tegen het Parool. Hij werkt met de luchtvaartsector aan een voorstel voor een gematigde groei... die lager zal uitkomen dan de 3% groei van nu. Bij het beperken van de groei is Lelystad Airport volgens Ben Schop hard nodig. Maar de opening van het vliegveld is uitgesteld tot zeker 2020. De Australische autoriteiten maken jacht op iemand die naalden en spelden in aardbeien stopt. De gouden tip wordt beloond met 60.000 euro. Consumenten krijgen het advies voorzichtig te zijn en aardbeien eerst te snijden voor ze worden gegeten. Zes Australische aardbeienproducenten hebben aangifte gedaan. Medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, zeggen dat ze kampen met een geloofwaardigheidsprobleem, schrijft de Volkskrant. Aanleiding voor de klacht is het besluit dat de Armeense kinderen, Lili en Hobik, toch in Nederland mogen blijven, nadat ze vlak voor vertrek waren ondergedoken. De IND-medewerkers zijn bang dat asielzoekers hun kinderen vaker zullen laten onderduiken om een gunstig besluit af te dwingen. De Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon passen het programma aan vanwege de tropische storm Florence. Er valt veel regen en daarom is besloten de afsluitende springwedstrijd te verplaatsen van morgen naar maandag. Tryon ligt aan de Amerikaanse oostkust, waar de tropische storm overheen trekt. Het weer, wolkenvelden en zon. Eerst in het noorden een bui, vanmiddag ook in het binnenland. En het wordt vanmiddag 18 graden. Morgen meer zon, het wordt een paar graden warmer...